Citydijkers met het NOS Journaal. BNNVARA gaat met zo'n 100 medewerkers in gesprek over de werkomstandigheden op de werkvloer. De directeur van de omroep maakte in Nieuwsuur excuses voor de situatie bij De Wereld Draait Door. De Volkskrant schreef dat presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren over hun grenzen waren gegaan tegenover collega's. De NPO laat een onderzoek doen naar de werkomstandigheden bij DWDD. Op de Balkan zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Vooral het noordwesten van Albanië is zwaar getroffen. Grote gebieden landbouwgrond staan onder water en ook veel huizen zijn overstroomd. Bewoners in die gebieden worden geëvacueerd. Er viel gisteren op sommige plekken in een dag tijd 400 mm regen. Veel rivieren traden buiten hun oevers. Het internationaal atoomagentschap maakt zich op dit moment geen zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia, maar zegt wel dat de wereld ontsnapt is aan een ramp. Afgelopen weekend zijn er zo'n 12 explosies bij de centrale geweest. Daarbij raakten een koelvijver, een kabel naar een reactor en een brug naar een andere reactor beschadigd. De centrale is in Russische handen, maar staat op Oekraïns grondgebied. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van de explosies. Sportclubs, scholen en verenigingen krijgen extra steun, staat in de najaarsnota. Zwembaden die moeite hebben om de energierekening te betalen... krijgen ruim 200 miljoen euro voor dit en volgend jaar. Voor sportverenigingen komt er een noodfonds van 6 miljoen euro.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 So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L-A-N. ZFM. This is all we need to be free. be on this sky. When I say it, I mean baby. When I do what I do. just yet. the turkey to the carving knife. What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the staggered bay. I thought you were my friend. said. the pageant still unfolds. Set the pike upon the angler's line. I wish that Thank One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna win ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you One day to get you one way or another. Het ritme van Zandvoort, ZFM. What if the world was out of trouble? What if the world Darling just slow 1900 verrode maatschappij. Ze luierde net onder, ze vielen haar vrij. Er is vaak voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard.